Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oranje Vrouwen gaan naar het WK. Ze plaatsen zich door te winnen van IJsland. Echt makkelijk ging dat gisteravond niet. Het regende kansen, maar pas in de blessuretijd maakte Esmee Brugts de 1-0. Bondscoach Andries Jonker zat flink te billen knijpen op de bank. Enerzijds heb je de overtuiging, dit moet toch lukken. Elke aanval kreeg een kans anderzijds, ja, gaat zoveel keer op de paal en de lap. Dat zei ik van de week al, geen sport, Dus je kan de tegenpartij wel eh, ondersteboven spelen. En alle statistieken in je voordeel hebben. Het gaat om het scorebord en niet om die statistieken. Het kwam dus net goed. Het WK is volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Er begint een grote campagne om geld in te zamelen voor arme mensen in Nederland. Er zijn steeds meer mensen die in armoede leven, zegt de stichting die het organiseert. Doordat alles duurder wordt, kloppen meer gezinnen aan bij plekken waar ze hulp kunnen krijgen. Maar die hebben daardoor moeite om iedereen te helpen. Er is te weinig hulp van de overheid, vindt die stichting. De extra noodplan en de extra steun zal pas in januari 2023 komen. Ja, dat is eigenlijk echt te laat. Eh, en wij willen gewoon ervoor zorgen dat de maatschappelijke initiatieven die heel veel waarde leveren aan de mensen die op dit moment in zwaar weer zitten, eh, dat zij worden ondersteund en dat zij de steun kunnen blijven geven aan de mensen die dat op dit moment heel hard nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om voedselbanken of projecten die zorgen dat kinderen kunnen ontbijten voor ze naar school gaan. In de villa van Donald Trump zijn papieren gevonden met gevoelige militaire informatie over een ander land. Vorige maand viel de FBI de woning van de Amerikaanse oud-president binnen in Florida. Ze zouden ook stapels lege mappen hebben gevonden waar geheim op stond. Het is niet duidelijk waar de inhoud van die mappen is. En in Nieuw-Vennep in Noord-Holland is een grote brand geweest bij twee dierenwinkels. In een loods zaten een vogel- en een Speciaalzaak Van het pand is weinig meer over. De vogels en vissen zijn ook allemaal omgekomen. De eigenaren zijn heel verdrietig, zeggen ze op Facebook. En het weer nog. De meeste buien zijn het land weer uit. En vandaag blijft het een groot deel van de dag droog.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 Is there any other way? Got millions of questions, but one always breaks my heart, and so does the truth. Velvet skies when I close my eyes another space and time I miss you and your electric light Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De arbeidsinspectie zegt opnieuw te gaan controleren op zwaar werk door bagageafhandelaars op Schiphol. In de afgelopen jaren is nauwelijks iets gedaan om dat werk te verlichten, terwijl dat wel al in 2009 door de inspectie was geëist. Maar sindsdien heeft de inspectie niet één keer gecontroleerd of er ook echt maatregelen zijn genomen. De stakingen in het streekvervoer gaan de tweede dag in. Vandaag leggen regionale bus- en tramchauffeurs in Noord-Holland en Utrecht het werk neer. De man die wordt verdacht van een serie steekpartijen afgelopen weekend in Canada is nog altijd spoorloos.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 You could call me your baby girl. Hit me up, we could spend time. Lately, you've been on my chill with a player. Chill. But all you gotta do is keep it real with a player. Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is love loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. Yeah. I could call you my baby boy. Baby. You could call me your baby girl. Baby. Anything hell with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause sticky. Yeah. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, then Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, cooling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bad got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the coupe, and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine. Yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Baby, we could link tonight. I could sunshine. I could call you my baby boy.